Een weg, de zon gaat schijnen. Het licht breekt door de gouden horizon. Dit licht doet ook jouw pijn verdwijnen. En het verdriet dat jij overwon. In de verte klinkt muziek, luister maar goed. Dan word je blij, krijg je pad ging lang niet altijd over rozen. Het leven was jou vaak niet goed gezien. Soms heb jij de verkeerde weg gekozen. Ik hoop dat jij het geluk nu vindt. In de verte klinkt muziek, luister maar goed. Dan word je blij, krijg je